Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Het lijkt erop dat Poetin gisteren aan een droneaanval is ontsnapt. Dat zeggen bronnen dicht bij het Kremlin. Volgens hen werd de Russische president gisterochtend wakker gemaakt in een van zijn woningen door een beveiliger. Vanwege die mogelijke droneaanval die later ook gebeurde. Het is nog steeds onduidelijk wie daarachter zit. Oekraïne zegt van niks te weten. In een museumbunker in Brabant is afgelopen weekend ingebroken. Twee bommen, verschillende gasflessen en helmen zijn meegenomen... die daar nog lagen om tentoon te stellen. De beheerder zegt dat de dieven het hek met een slijptol hebben opengemaakt... en daarna de oefenbommen van 250 kilo per stuk hebben meegenomen. De burgemeester noemt het een trieste actie van mensen die geen gevoel hebben voor geschiedenis. De man die verdacht wordt van het doodrijden van een gezin op de A59 reed 250 km per uur. Dat zegt het Openbaar Ministerie. En er speelde nog meer, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant. Thomas de G was zijn snelheidsmeter aan het filmen en had dus maar één hand aan het stuur. Daarnaast zat hij ook nog eens een keer onder invloed van alcohol achter het stuur. De verdachte die zegt dat hij niet doorhad dat hij zo hard reed. Onzin, zegt het OM. Ze vonden 13 filmpjes op zijn telefoon waarop hij verkeersovertredingen maakt. En bij de Eerste Kamerverkiezingen niet op je eigen partij stemmen... maar een heel ander bolletje rood kleuren. Deborah Vernalt die deed het gisteren. Ze is statenlid voor GroenLinks in Zuid-Holland... maar stemde op Volt en werd uit haar fractie gezet. ze heeft er spijt van, vertelt ze nu. En toen ineens heel officieel GroenLinks vijf eh, eh, eh, zetels. Ik denk, hè? Dus de hele zetel eraf door mij ja, dat, dat wist ik pas toen het al gebeurd was. Ja, en ik kan, nu wel vragen of ze het nog terug kunnen draaien. Maar ik denk niet dat het zo werkt. Haar actie kostte haar partij GroenLinks dus een zetel in de Eerste Kamer... en leverde Volt juist eentje op. Ze gaat nu zelfstandig verder, zegt ze. Het weer, het koelt af naar een graad of 8 en vanaf de kust komt er wat bewolking aan.